Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal meldingen van illegale prostitutie is verdubbeld. Seksclubs mogen nog niet open en dat leidt tot een hoop illegale prostitutie, schrijft Nieuwsuur. Want sekswerkers gaan door in hotels, vakantieparken en woningen. Vaak vrijwillig, maar er komt ook uitbuiting bij kijken. Dat overkwam Samena. Zo'n loverboy die boekt een, eh, een motelkamer, dus dat is in een bijgebouw van het hotel... Wat dus eigenlijk inhoud dat je niet langs de receptie hoeft. Dat is dan een kamer eh, waar eigenlijk vrij ongezien veel mannen kunnen langskomen eh, voor zo'n prostituee. Dus in dit geval was ik dat. Sinds corona komen die hotelafspraakjes veel vaker voor. Celine geeft voorlichting aan hotels en vakantieparken om illegale prostitutie te herkennen. Je kunt natuurlijk veel uh, handgebruikte handdoeken, lakens, veel condooms tegenkomen. Eh, het Please Don't Disturb kaartje wat constant aan de deur hangt. Dus er zijn echt wel signalen die eh, men kan zien. Koninklijke Horeca Nederland zegt wel dat verdachte types nu sneller opvallen omdat het rustiger is in hotels. De avondklok gaat mogelijk een uur later in, om 10 uur dus. Dat willen burgemeesters graag, nu het langer licht blijft en het mooier weer wordt. Morgen hakt het afgetreden kabinet er een knoop over door. En morgen wordt ook bekend of het reisadvies voor Curaçao wordt aangepast. Op het eiland geldt vanaf woensdag een strenge lockdown. Nu geldt voor Curaçao code oranje. Dat betekent alleen noodzakelijke reizen. Vanaf morgen wordt dat misschien code rood. Alle reizen worden dan afgeraden. De allereerste tweet van de oprichter van Twitter is heel veel geld waard. Topman Jack Dorsey verkocht zijn eerste tweet voor bijna 3 miljoen dollar. Hij bood de tweet aan via een digitaal certificaat. Een soort eigendomsakte voor online kunst is dat. De koper is een tech-ondernemer uit Maleisië. De tweet is trouwens uit 2006. Dorsey schrijft daarin Just setting up my Twitter. En het weer nog. Het koelt flink af vannacht tot net boven nul. Morgen aan het begin van de middag wat zon, maar daarna veel bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 11.